uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Duitsland is een verdachte opgepakt van de moord op de Bulgaarse televisiepresentator Victoria Marinova. Het wordt gemeld door de Bulgaarse autoriteiten, maar justitie in Duitsland heeft het bericht nog niet bevestigd. Marinova werd dit weekend in haar woonplaats in Bulgarije doodgevonden aan de oever van de Donau. De tv-presentator besteedde de laatste tijd in haar programma's veel aandacht aan fraude met EU-subsidies. De verdachte zou een Bulgaar zijn met een strafblad. Hij zou zijn opgepakt na een DNA-match. Waar in Duitsland hij is gearresteerd, is nog onbekend. In Kenia zijn bij een busongeluk zeker 50 mensen omgekomen, onder wie acht kinderen. Op een steile weg ging het mis. Toen de bus naar beneden reed, raakte die een vangrail, sloeg er overheen en viel 20 meter naar beneden. De bus was op weg van de hoofdstad Nairobi naar de havenstad Kisumu aan het Victoriameer. Er zaten bijna 70 mensen in. Hoe het met de overige passagiers is, is niet duidelijk. Bij overstroming op Mallorca zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten zijn er ook gewonden en worden er nog vijf mensen vermist. Sinds maandag heeft het er hard geregend op het Spaanse eiland en er wordt nog meer verwacht. Door de modderstromen worden auto's meegesleurd en er zouden mensen vastzitten op het dak van hun huis. Vanuit Valencia zijn inmiddels tientallen militairen onderweg naar Mallorca. De Nederlandse volleybalsters hebben tegen Brazilië op het WK in Japan hun eerste nederlaag geleden. De Braziliaanse vrouwen wonnen met 3-2. Oranje is in de groep nu in afwachting van het resultaat van Servië-Japan. Bij winst van Servië plaatst Nederland zich sowieso voor de finale ronde met daarin zes landen. Het weer, het wordt zonnig en warm met 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht is het lang helder. Morgen valt morgenochtend in het zuiden wat lichte regen.